Twee uur. Mariette Krol, Serge opgepakt die op grote schaal geheime informatie zou hebben verkocht aan criminelen, meldt NRC. Het zou een zeer ervaren agent zijn die toegang had tot de dossiers van alle grote landelijke rechercheonderzoeken. Hij heeft de informatie doorgespeeld aan drugsorganisaties en criminele motorbendes, schrijft NRC. Binnen politie en justitie zou worden gesproken van het grootste schandaal sinds de IRT-affaire begin jaren 90. Er is een overeenkomst over een regering van nationale eenheid voor Libië. Volgens de VN-gezant voor Libië is er na maanden van moeizame onderhandelingen een regeringsploeg samengesteld waar de twee rivaliserende regeringen in Libië zich beide in kunnen vinden. De nieuwe regering moet een eind maken aan de diepe verdeeldheid in het land. Sinds dictator Gaddafi in 2011 met hulp van het Westen werd verdreven, verkeert het land in chaos. De Europese Unie maakt 400 miljoen euro extra vrij om het vluchtelingenprobleem aan te pakken. Het meeste geld, 300 miljoen, wordt besteed aan de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije, Libanon en Jordanië. Dat is een van de besluiten die de Europese bewindslieden die over asielzoekers gaan in Luxemburg hebben genomen. Ook is besloten dat er een eensgezind Europees beleid moet komen voor migranten die geen verblijfsvergunning krijgen. In België rijden sinds 10 uur de afgelopen avond minder treinen dan normaal vanwege een staking. Een Franstalige bond van spoorwegpersoneel heeft zijn leden opgeroepen om het werk neer te leggen... uit onvrede over bezuinigingen en mogelijk banenverlies bij spoorbedrijf SNCB. Ook de komende dag rijden er daarom minder treinen in België. Onder meer de Thalys tussen Amsterdam en Parijs en de Eurostar-treinen rijden niet. Het weer op de meeste plaatsen droog. De komende dag opnieuw veel bewolking en af en toe nog wat regen.